ik geen sterren op mijn kraag, al heb ik geen strepen op mijn mouw. Toch hou ik van jou, toch hou ik van jou. Al heb ik geen sterren op mijn kraag, al heb ik geen strepen op mijn mouw. Toch blijf ik je trouw. Al heb je geen sterren op je kraag, al heb je geen strepen op je mouw. ben verliefd, mijn jongen, zo echt verliefd op jou. Ik ben met jou, mijn jongen, de allerrijkste vrouw. Als ik je zie marcheren, dan neem ik het besluit. Je heb je geen sterren op je kraag, al heb je geen strepen op je mouw. Toch hou ik van jou, toch hou ik van jou, al heb je geen sterren op je kraag.